Jobboot met het NOS-journaal. De Franse president Hollande heeft opdracht gegeven om extra veiligheidsmaatregelen te nemen... rond openbare gebouwen en in het openbaar vervoer in het land. Aanleiding zijn de acties van Franse militairen in Mali en Somalië. Hollande wil voorkomen dat terroristen een aanslag plegen als vergelding... voor de Franse operaties in Afrika. Het Franse leger is er in zware gevechten gewikkeld met islamitische rebellen. Gisteren begon Frankrijk met luchtaanvallen op stellingen van de moslim-extremisten. Bij de gevechten is een Franse helikopterpiloot om het leven gekomen. De VN-veiligheidsraad had eerder groen licht gegeven voor een interventie in Mali. Na het schietdrama in Alphen aan de Rijn hebben in totaal 37 mensen hun wapens moeten inleveren vanwege psychische problemen. Dat meldt RTL Nieuws, dat de cijfers hierover heeft opgevraagd. In totaal trok de politie sinds het schietdrama van 11 april 2011 377 wapenvergunningen in. In de meeste gevallen gebeurde dat om technische redenen, maar in 37 gevallen dus omdat er zorgen waren over de psychische toestand van de vergunninghouders. In Maastricht hebben zo'n 1500 mensen gedemonstreerd tegen de kerncentrale Tihange in België. Ze zijn verontrust over het ontbreken van Nederlandse veiligheidsmaatregelen voor Tihange. De kerncentrale ligt in de buurt van Luik, ongeveer 40 kilometer van Maastricht. Rond de centrale geldt een veiligheidszone van 10 kilometer. Volgens de actievoerders moet dat 80 kilometer zijn om mensen in Nederland en in Duitsland te beschermen. De berging van het scheepsvrak van de Costa Concordia gaat zo'n 300 miljoen euro kosten. Dat is ruim 75 miljoen meer dan eerder was voorzien. Ook gaat het waarschijnlijk meer tijd kosten om het gekapseisde schip te bergen. Dat hebben de eigenaars van het schip bekendgemaakt. Ze denken dat de bergingswerkzaamheden tot augustus of september gaan duren. Het weer, vanavond en vannacht alleen in het uiterste zuiden kans op wat sneeuw. Morgen wordt het in het noorden en midden een zonnige winterdag. In het zuiden breekt pas in de middag de zon door. De maximumtemperatuur ligt morgen rond het vriespunt.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 iedere week hoe is hier. Eerst uurtje het beste van dance en R&B. En het tweede en derde uurtje zijn voor DJ Mouse met zijn Global House Vibes. Als opening horen we nieuwe muziek van Eddie Claus met Old School Vibes. Zometeen onderweg M&M 50 Cent. Maar eerst hier Terry, Simon Butulo en Lady Vel met Bounce to the Beat. En ook zometeen een beetje shownieuws en straks verderop in het programma natuurlijk de party update, wat voor leuke feesten allemaal gaande. Maar eerst die Bounce to the Beat. Keep on van Eminem. Tezamen met 50 Cent met Till I Collapse. En daarvoor muziek van Todd Terry met Bounce to the Beat. Zand voor de Nightwalk, heb een beetje shownieuws voor je. Dat Lindsay Lohan weer eens een rolletje hebben bemachtigd Is natuurlijk al nieuws op zich. Maar toen laat bleek dat het om een nogal expliciete rol ging... dacht iedereen dat ze bakken met geld zou verdienen. Maar niets is minder waar. Tot groot ongenoegen van de schuldeisers de pikante film The Canyon speelt ze een paar redelijk hete scènes... en iedereen dacht dat ze daar een vermogen voor zou krijgen. Maar de New York Times wist achteraan dat Lilo maar 100 dollar per draaidag kreeg. Dat is niet veel. Zelfs een scène waarin ze het bed deel met drie pornosterren dat dacht er niet op. Naar verluid zou Loan de nodige moeite hebben gehad om haar kleren uit te doen voor de scène. Het is nogal een preuts. Maar uh, de regisseur en een andere acteur ook naakt waren durfde Loan de schroom van zich af te werken echt een bron. En uh, eh, stond ze ook naakt eh, in de scène. En eh, de scène stond er binnen een kwartier op, dus dat ging ook best wel snel. Het heeft langer geduurd voordat die kleren uitgingen dan dat die hele scène werd opgenomen. Maar we zijn benieuwd naar het eindresultaat. Ik heb straks ook nog nieuws voor je over Destiny Child. We hebben nog een platencontract en dat moeten ze nog volmaken. Ze moeten nog één album maken. Dus uh, we hebben een nieuwe plaat gemaakt. Ga ik straks alles over vertellen, maar eerst nog even muziek. Yes R. Samen met Ruby Prophet met Fluister voor je stem, maar kan je nergens om me heen vinden Muren komen op me af, is dus stil, ik zit alleen binnen Want ik wil wat praten, maar ben op zoek naar de juiste zinnen De juiste woorden, maar ik weet niet zo goed waar te beginnen Want jij bent weggegaan, je kon de druk niet aan Nu zit ik hier alleen met niemand om me heen en ik vraag waar is het fout gegaan Waar ging het mis dan, weet het ons niks dan Ik denk alleen aan jou Maar dan als de licht in de tijd stopte ik de wereld voor even om weer bij je te zijn Gevolgd door je stem en omringd door je aura Al sluit ik mijn ogen, het blijft licht en ik zie jou daar Zijn we samen, dan gaat het niet Scheld je uit, maar ik haat je niet Verloren van de liefde, was gebroken toen je mij verliet Waar ging het mis dan? Deed het ons niks dan? Denk nog alleen aan jou Maar dan is de lichte uit hoor nog steeds gefluisterd. fluister. Ah, ik hoor nog steeds gefluisterd, dit is dit, kan er niet omheen. Mis je nog elke dag, jij en ik worden nooit meer één.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 En daarvoor Nederlands talent Yeser. Dat is namens Ruby Proppet met Fluister. IFM Zandvoort zaterdagavond een wandeling over het strand... door de duinen en het centrum van Zandvoort. Na acht jaar wachten komen ze terug met een nieuw album. Destiny's Child. Op 29 januari release Beyoncé, Kelly en Michelle een nieuw album. Op de plaat komen 14 tracks waarvan één gloednieuw. De andere tracks zijn al eerder opgenomen. Het nieuwe album van Destiny Childs gaat Love Songs heet. En de nieuwe track op de plaat heet Nuclear. En de rest van de platen zijn eigenlijk allemaal eh, oude hits. Onder andere van het eh, album eh, Destiny Fulfilled. En nummers uit 1998, 99, 2001 en 2004. Allemaal oude nummers die al eerder opgenomen zijn. En voor dat ene nieuwe nummer Nuclear daar is opnieuw de studio ingedoken. Dus een kleine reunie tussen de dames. En binnenkort ga je hem horen. Want eh, ik heb even gebeld, maar eh, hij is uitgebracht door Pharrell. Dus ja, dan ga je meteen even bellen en mailen met Pharrell. Maar hij mag nog niet gedraaid worden. Hij is nog niet officieel af, de, de, de mix. Dus eh, zodra die klaar is, gaan we hem zeker voor je draaien. Ik heb nog wel andere muziek voor je. Amelia Lilly is onderweg. Ook de party update. Wat voor leuke feestjes zijn er allemaal gaan, Ga je ook straks allemaal horen.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 I wake up at twilight. samen met Amber Kaufman met Get Free. Daarvoor Amelia Lilly met You Bring Me Joy. En ook de muziek van Owl City kwam voorbij. Samen met eh, Carly Rae Jepsen met Good Time. DFM Zandvoort is het tijd voor de party update. Wat voor leuke feestjes zijn er allemaal gaande vanavond. Nou, zoals altijd beginnen eerst met, de, met Escape in Amsterdam. Het feestje Brainwashing er is aan te gaan met Resident DJ, onze eigen Zandvoortse Raimundo. Vanavond heeft hij meegenomen Frederick Abbas, Sexy Mr. Aslan Sax. De MC is Charles en het begint allemaal om 11 uur tot 5 uur in de ochtend zeker even langs gaan eh, in de Escape. Vanavond het feestje Brainwatch En vanavond in Air hebben Girls Love DJs invites. Uh, met onder andere Josai, Girls Love DJs, Abstract, Quinton 909, Hitmeister Pim, Westlo en Mr. Simpson. En in de andere zaal hebben we Kuddedieren. Het begint allemaal om 11 uur, doet het 5 uur in de ochtend. En de intree is uh, eh, 18 euro. Vanavond dus in Air. Deze Global DJs, nee, Girls Love DJs, Invites. Dat is hem. Vanavond dus in Air in Amsterdam. Nog meer leuke feestjes? Vanavond hebben we Encore. Dat wordt natuurlijk iedere week gehouden in, uh, in de Melkweg of in de gastfabriek. Ja, nou moet ik even, dan moet even checken hoor, want... Eh, we hebben de flyer gegeven, maar het is een gekopieerde flyer. En ik mis gewoon de helft van de teksten. Ja, in de Melkweg. Iedere week in de Melkweg dus eh, encore. En vanavond met de DJ SP, Kit O en Prime. En de MC is uh, P. Het begint allemaal om uh, 5 minuten voor 12. de tijd en het duurt tot 5 minuten voor 5. Ancordus in de Melkweg in Amsterdam. En vanavond in de Parma is het op Vanaf 11 uur ben je welkom met eh, Dave Seaman. Nu tot 4 uur in de ochtend. En ja, wie krijg je natuurlijk niemand minder dan Dave Seaman. Samen met CJ. En in de studio Rubers Riley, Rich MC, Jermaine Anthony, Michael Valentino en Owen Joy. Vanavond dus in de Panama. Dave Seaman. En dat duurt tot 4 uur in de ochtend. En de intrede mag een beetje 10 euro. En vanavond in de cent hebben we Sweet XXL Frank's eh, Birthday Bash. Met Jean, Paya Lourens, Irwan, Abstract Lorenzo, Flava, The Freshman, Wax Friends, Kid O en veel filming. De MC's zijn Murd Muscle, Prime, Perry Mystique, Lady B, Converback, Good Grip, Kelly Bow, Shockwave, Iceman, Dimitri Nikita en nog veel meer. In de cent vanavond moet je wezen vanaf 10 uur en het duurt tot 5 uur in de ochtend. Sweet XXL Frank's Birthday Bash. En vanavond in Woodstock. Nou ja, Woodstock is natuurlijk besloten op dit moment, maar eh, Woodstock en Click presenteren een nieuwjaarsbreuk. En dat op 12 eh, januari. Het gaat allemaal gebeuren in de Westerunie. Het begint om 11 uur. De is 17,50 euro. Wat krijg je voor die 17,50 euro? Sandwall District, James Ruskin en Sandrine. Op 11 uur dus in de Westerunie in Amsterdam. Woodstock en Klik presenteren de nieuwjaarsbreuk. En overavond is het weer feest in de, de Stalker. En dat is in de Kromme Vanavond sloppies Indoor Tunnel Rave met uh, Samuel Diep, Daan Donk, Baslop en Majid. Het begint allemaal om 11 uur en het duurt tot 5 uur in de ochtend. En de Rijden, 10 euro aan de deur. Vanavond dus in de Stalker. Klappies Indoor Tunnel Race. En als je denkt van het is me allemaal veel te ver weg. Dan kan je gewoon even kijken naar de Club Exposure hier in Zandvoort. In de Kosterstraat. Vanavond klapnijd. Vanaf 11 uur ben je welkom. Nu tot 5 uur in de ochtend. En voor meer info checken voor de website uh, eh, clubexposure.org. En dan vind je alle informatie. Tot over de party update. De partyagenda voor deze week 12 eh, januari 2013. Nou snel door met muziek. Alesso fusing Matthew Coma met Years. sun hits like a bullet of faith, and then suddenly I'm wide awake the fake bliss our apologies made was an enemy with no escape zaterdagavond. Dance Night. Dance Night. Is that the one fighting for your soul? Are your brother's the one that you're running from? But if you got money, fuck it, cause I want some. B.I.G. Fucking with me. Oh God. Whoa. Okay, ain't nobody fucking with my clique click, click, click, click. Ain't nobody fresher than my motherfucking click, click, click, click, click. As I look around, they don't do it like my click, click, click, click, click. And all these bad bitches, man, they want the, they want the, baby I cheat. Oh God. I tell a bad bitch, do whatever I say. My block behind me, like I'm coming out the driveway. It's grind day from Friday to next Friday. I've been up straight for nine days. I need a spy day. Yup. She try and get me that poo tang. I might let my crew bang. My crew deep in that Wu Tang. I'm rolling with her. Fuck, I'm saying. Girl, you know my crew name. You know two chains. I'm pulling up in that Bruce Wayne, but I'm the fucking villain. Man, they kneeling when I'm walking in the building. Freaky women, I be feeling. From the bank accounts, I'm feeling. What a feeling. Nah, oh, man, ain't gotta be. Young player from the D that's killing okay. everything that he's putting up. Click, click, click, oh, click, click. Ain't nobody fresher than my motherfucking click, click talking re. Yeah, I'm talking B. Nigga, I'm talking me. Yeah, I'm talking bossy. I ain't talking Khalees. Your money too short, you can't be talking to me. Yeah, I'm talking LeBron. We ballin' our family tree. Good music, drug dealing, cousin ain't nothing fucking with we. Me, turn that 62 to 125, 125 to a 250. 250 to a half a man ain't nothing nobody could do with me. Now who with me? Domino's, call me hobo or Hefe. Translation, I'm the shit. Least that's what my neck say. Least that's what my check say. Lost my my homie for a decade. Nigga down for like 12 years, ain't hugging son since the second grade. Uh, he never told. Who we gon' tell? We top of the totem pole. It's the dream team, meets the supreme team. And all our eyes green, it only means okay. one thing. You ain't fucking with the click. Click, click, click, click. Ain't nobody fresher than my motherfucking click. Click, click, click, click. As I look around, they don't do it like my click click, click, click, click. And all these bad bitches, man, they want the, they want the, they want. The. Break records to Louis, ate breakfast at Gucci. My girl a superstar, off from a home movie. Bow on our arrival to un-American idols. When niggas didn't pay us, got them hanging off the Eiffel. Yeah, I'm talking business. We talking CIA. I'm talking George Tenet. I seen him the other day. He asked me about my Maybach, think he had the same. Except my tenant, and his might have been rented. You know white people get money, don't spend it. Or maybe they Get money by business. I'd rather buy gold chains and go ignorant. I know Spike Lee gon' kill me, but let me finish. Blame it on the pigment. We live in no limits. Them gold masterpiece ceilings was just a figment of our imagination. MTV cribs, now I'm looking at a crib right next to where TC lives. That's Tom Cruise. Whatever she accused, he wasn't really drunk. He just had fruit bruise. Past the refreshments, a cool, cool beverage. Everything I do need a news cruise presence. Speedboat swerve, homie, watch out for the waves. I'm way too black to burn from sun rays. So I just meditated the home in Pompeii about how I could build a new Rome in one day. Every time I'm in Vegas, they screaming like he's Elvis. But I just wanna design hotels and nail it. Shit is real, got me feeling Israelian like Bar Raffaella Giselle. No, that's Brazilian. Went through deep depression when my mama passed. Suicide, what kind of talk is that? But I've been talking to God for so long now if you look at my life, I guess he talking back, fucking with my click. Ain't nobody fresher than my motherfucking click. As I look around, they don't do it like my click. And all these bad bitches, man, they want the, they want the, they want the. Ja, dat op muziek van Kanye West samen met Big Sean en Jay-Z met Click. En daarvoor Alesso featuring Matthew Coma met The Years. En tot zover ook het eerste uur van de Nightwalk. Dit eerste uur is natuurlijk een mix van Dance en R&B. En zometeen, na de break, twee uur lang, de Global Housewives met DJ Mouse op. Ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan voor dit uur. The Script, Will I Am met Hall of Fame. Maar nu is Alex Cardino. samen Taboo met I Don't Wanna Dance... En misschien straks nog even Showtag en Justin Prime als de tijd over is met hun laatste hit. Cannonball, ik zeg tot zometeen. Na de break met DJ Mauso zijn Global House Vibes. She's futuristic, she's not robotic. She got me rocking hard in the middle of the dance floor. I can't escape it, I just can't take it. This beat so hard, I'm locked in the middle of the dance floor. Dance floor, dance floor, dance floor, dance floor. Let's put this on the floor. We in a motion picture. Your body's rated R. When we step in a function, you know we in control.